De restauratie is ook live te volgen via de website van het Rijksmuseum. Museumdirecteur Dibbits noemt de restauratie het grootste restauratieproject uit de geschiedenis. Het is belangrijk dat het schilderij ook goed bewaard blijft voor de volgende generaties, zei Dibbits. Voor het eerst in jaren is het aantal gevallen van euthanasie gedaald, meldt Dagblad Trouw. In de eerste negen maanden van dit jaar waren er 4600 euthanasiegevallen. Dat is 9% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sinds 2003 was er elk jaar een stijging van het aantal euthanasiegevallen. Voorzitter Koonstam van de regionale toetsingscommissies euthanasie zegt in trouw dat hij verrast is. Hij had een verdere stijging logischer gevonden gezien de vergrijzing. Hij vindt het nog te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Saoedi-Arabië en Turkije hebben in het Saoedische consulaat in Istanbul onderzoek gedaan naar de verdwenen journalist Khashoggi. Ze waren op zoek naar aanwijzingen wat er met Khashoggi kan zijn gebeurd. Verschillende media melden dat er bewijs is gevonden dat Khashoggi bij een ondervraging is gedood. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo praat vandaag in Saoedi-Arabië met de koning over de kwestie Khashoggi. In een afgebrande woonboerderij in Sittard is een cocaïnewasserij aangetroffen. In zo'n wasserij wordt met benzine en ammoniak cocaïne teruggewonnen... die is verborgen in een ander product omdat de woonboerderij dreigt in te storten... is vannacht nog begonnen met de sloop van het pand. Het weer, vrij veel zon, wat hoge bewolking... en het wordt weer bijzonder warm voor de tijd van het jaar 20 tot 26 graden. Morgen wat minder warm, na morgen blijft het rustig weer... en het wordt geleidelijk wel minder zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging zijn nog te vinden op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht 9 kilometer met zo'n drie kwartier vertraging. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Huizen 10 kilometer. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. De vertraging is meer dan een uur. En op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Voor de aansluiting met de A44 3 kilometer file kost je ruim 20 minuten extra.